Citydijkers met het NOS Journaal. Volgens Oekraïne gaan de Russische raketaanvallen op de stad Mariupol door. Vooral het havengebied in een grote staalfabriek zouden worden gebombardeerd. Op het fabrieksterrein zouden de laatste overgebleven Oekraïense militairen zitten. Zij zullen de stad tot het einde verdedigen, zegt Oekraïne. De regering dreigt een einde te maken aan de vredesonderhandelingen met Rusland... als de Russen de stad innemen. Rusland is in, in bezette Oekraïnse gebieden bezig om separatistische staten op te bouwen... waar ook de Russische munteenheid wordt gebruikt, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Ook zouden volgens hem Russische troepen lokale politici in het zuiden van het land ontvoeren en martelen. Zelensky heeft in een videoboodschap de wereld opgeroepen om met een reactie daarop te komen. Zo'n 40 bemanningsleden van het gezonken Russische oorlogsschip Moskva zijn om het leven gekomen. Nog eens vele anderen zouden gewond zijn geraakt, meldt de Russische krant Novaya Gazeta Europe. Het oorlogsschip Moskva zonk donderdag in de Zwarte Zee. Rusland heeft nog niets naar buiten gebracht over slachtoffers. Het Kremlin meldde eerder dat alle 500 opvarenden van boord waren gehaald. In het noorden van Irak zijn doelen van de Koerdische arbeiderspartij PKK aangevallen door Turkije. Volgens de Turkse defensie zijn gevechtsvliegtuigen, helikopters en drones ingezet... om schuilplaatsen, munitiedepots en hoofdkwartieren van de PKK te vernietigen... om zo terroristische aanslagen te voorkomen. Niet duidelijk is of en hoeveel mensen er daarbij om het leven zijn gekomen. Bij een kwekerij in Roelvarensveen in Zuid-Holland is vannacht een grote brand uitgebroken... Er zijn geen gewonden bijgevallen, maar er kwam volgens de brandweer wel veel rook bij vrij. Meerdere woningen in de buurt van het bedrijf werden daarom ontruimd. Inmiddels is het vuur onder controle. Wel verwacht de brandweer nog tot in de ochtend bezig te zijn met blussen. Het weer, het is helder bij 5 tot 7 graden. De dag verloopt verder zonnig met 16 tot lokaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel.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 De eerste uren nog niet aangekleed. In case you missed it, I'll say it once again. In case you missed it, I'm doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head?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 die bij de EU in België waren gestationeerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wezen veel Europese landen Russen uit. GroenLinks-senator Paul Rozemuller vindt de samenwerking met de PvdA noodzakelijk. Tegen de NOS zei hij dat zo'n stap volgend jaar mogelijk zou zijn. Vooraanstaande PvdA'ers hebben ook gemeld dat ze intensiever willen samenwerken met GroenLinks. In de jeugdgevangenis in Breda is vanmiddag een gevangene van 19 doodgestoken. Een andere gevangene is gewond naar het ziekenhuis gebracht en een gevangene van 18 is aangehouden.